Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Staten wachten twee zware weken met veel doden door het coronavirus. Dat zegt president Trump. Hij wil een eerlijke verdeling van medische hulpmiddelen in alle delen van het land. Vooral de staat New York is zwaar getroffen. Daar overleden gisteren 630 mensen aan het virus. Volgens gouverneur Cuomo is de besmettingspiek nog niet in zicht. Het dodental in de hele VS staat op 7500. Het aantal nieuwe coronapatiënten in China is met 30 gestegen, 11 meer dan een dag eerder. 25 van hen hebben het virus in het buitenland opgelopen, zeggen de Chinese gezondheidsautoriteiten. Er zijn drie nieuwe doden gemeld, allemaal in de stad Wuhan. Het coronavirus kostte inmiddels meer dan 3300 mensen het leven in China. In het noorden van Mexico zijn tenminste 19 doden gevallen... bij een schietpartij tussen rivaliserende bendes. Het gebeurde in de staat Chihuahua. Volgens lokale media waren de doden lid van het Juarez-kartel en het Sinaloa-kartel. Het zou gaan om een van de bloederigste gewelduitbarstingen in Mexico van dit jaar. De politie heeft de voortvluchtige Pascal M. opgepakt. Hij was betrokken bij de Zuid-Limburgse Parkstadbende. Vorig jaar kreeg hij 4,5 jaar cel, maar kwam niet opdagen voor de zitting... en was sindsdien spoorloos. Gisteravond pakte de politie hem op in Heerlen. Pascal M. is de vader van Romano M., die als leider van de Parkstadbende werd gezien. Er waren gisteren minder bezoekers in natuurgebieden dan vorig weekend, zegt Natuurmonumenten. De organisatie had opgeroepen om thuis te blijven en daar lijken de meeste mensen gehoor aan te hebben gegeven. Ook de veiligheidsregio's zijn tevreden. Er zijn een paar mensen bekeurd die zich niet aan de regels hielden.